Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op een christenunie Slop uitgehaald naar partijen van de gedoogcoalitie. Hij vindt dat de VVD en het CDA moeten toegeven dat ze samen met de PVV onverantwoord gedrag hebben vertoond. De partijen hebben er een politieke puinhoop van gemaakt, zei Slop. Die benadrukte dat hij niet alleen naar de PVV wil wijzen. Op het ChristenUnie-congres werd Arie Slop gekozen tot lijsttrekker voor de verkiezingen van 12 september. Op het Markermeer is aan het einde van de ochtend een vrachtschip gezonken. Het bijna 100 meter lange schip was beladen met stenen en maakte volgens de eigenaar water door de hoge golfslag. Het zonk binnen een half uur. De drie bemanningsleden konden op tijd overstappen op een schip dat in de buurt was. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Lelystad. CDA-staatssecretaris en kandidaatlijsttrekker Bleker is op de vingers getikt... omdat hij in het AD te veel afstand zou hebben genomen van het vijfpartijenakkoord... Vanuit het kabinet en de fracties is hij gecorrigeerd, melden bronnen aan de NOS. Een van de betrokkenen spreekt van een vergissing in de categorie niet handig. In het AD hekelt bleker de afspraak dat ook kleine werkgevers bij ontslag zes maanden loon moeten doorbetalen. Ook heeft hij kritiek op de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Op Twitter schrijft hij dat hij niet blij is met de suggestie in het AD dat hij het vijfpartijakkoord niet steunt. De Australische tennisser Samuel Groth heeft in Zuid-Korea de hardste service geslagen die ooit is gemeten. Volgens de ATP gaf hij de bal een vaart mee van 263 km per uur. De harde service van de Australiër hielp hem overigens niet naar de volgende ronde van het toernooi. Het weer. Vanavond wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af en is het droog.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 I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away. I really only compris tous les mots, j'ai bien compris. que tu internet. www.zfmzandvoort.nl they moved across the floor. But when the music was over, she slipped out of his arms and out of the door.